4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Ontevreden machinisten en conducteurs houden woensdag een werkonderbreking. Het Amsterdamse machinistencollectief is ontevreden over de nieuwe dienstregeling van de NS. En daarom willen ze woensdag om 1 uur een lijst van ongenoegens aanbieden aan de directie. Het is nog niet duidelijk welke gevolgen dat heeft voor het treinverkeer. Bij een zelfmoordaanslag in Egypte zijn zeker acht doden gevallen. In de noordelijke Sinaï in de stad El Arish reed een vuilniswagen vol explosieven in op een controlepost bij een politiebureau. Een van de doden is een burger, de andere zijn politieagenten. Zeker 22 mensen raakten gewond. Na de explosie bestookten aanvallers agenten met granaten en geweervuur. De Egyptische autoriteiten zeggen dat ze vijf van de twintig aanvallers hebben gedood. De aanslag is nog niet opgeëist. Justitie in Duitsland gaat niemand meer vervolgen voor de ramp met het German Wings vliegtuig. Co-piloot Andreas Lubitz liet twee jaar geleden het toestel opzettelijk neerstorten in de Franse Alpen. Alle 150 inzittenden kwamen daarbij om het leven. Lubitz had psychische problemen. Justitie keek in het onderzoek onder meer naar de rol van artsen, luchtvaartautoriteiten en German Wings en concludeert nu dat Lubitz als enige schuldig is aan de crash. Wielrenner Liewe Westra stopt per direct met koersen. Daarmee komt een einde aan de onduidelijkheid over de toekomst van de 34-jarige coureur. Gisteren plaatste Westra een emotioneel bericht op Facebook dat hij wegens zakelijke conflicten ging stoppen. Even later was het bericht weer weg, maar was de verwarring in de wielerwereld groot. De Belgische wielerploeg van Westra heeft nu bevestigd dat hij stopt met professioneel wielrennen. Westra werd in zijn carrière onder meer twee keer Nederlands kampioen tijdrijden en ook schreef hij in 2012 de ronde van Denemarken op zijn naam. Het weer. Het is bewolkt en vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen regen. Het is 3 tot 6 graden.